met het NOS-journaal. Boze boeren protesteren later vandaag opnieuw... tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Organisatie Farmers Defence Force verwacht zo'n 7500 demonstranten in Den Haag. Bij Rolde in Drenthe zijn gisteravond 30 tractoren aan de kant van de weg gezet. Ze reden op de N33, een autoweg waar ze niet op mochten. De politie heeft de bestuurders een bekeuring gegeven. Ook op de A28 bij Hogeveen zijn boeren bekeurd. Tijdens eerdere boerenprotesten in oktober en december ontstonden veel files. Farmers Defence Force roept deelnemende boeren op om niet met trekkers over de snelweg te rijden. Een van de mannen die ervan wordt verdacht moorden te hebben georganiseerd voor Ridouan Taghi... werkte aan een televisieprogramma voor RTL. Dat meldt NSC. De Lano R zou betrokken zijn bij een reeks liquidaties in de onderwereld en pogingen daartoe... en was door een producent ingehuurd om het programma Nieuwe Penose te presenteren. Het project kreeg 25.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Lano R is medeoprichter van motoclub Calo Wago en de Haagse bende Crips. Hij werd eind 2018 gearresteerd. Mensen met een baan gaan vaker naar een andere plaats of regio om daar te werken. Tussen 1995 en 2016 nam de gemiddelde afgelegde woon-werkafstand toe... van 15 kilometer tot 19 kilometer. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving. 25 jaar geleden reisde iets meer dan een kwart van de werkenden... naar een andere plaats of regio. Inmiddels is dat een derde. Volgens het planbureau bezitten steeds meer mensen een auto. Ook zijn er meer twee verdieners waarbij één van de twee kan forenzen. Een malaria-medicijn dat al sinds de jaren 30 op de markt is... is effectief tegen de ziekteverschijnselen van het nieuwe coronavirus. In China kregen meer dan 100 patiënten in ziekenhuizen... een behandeling met dat middel chloroquine. Dat middel, chloroquine, werkt tegen coronavirussen. Dat werd al in 2004 ontdekt, vlak na de SARS-epidemie.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 rose bruciano Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano La notte è giovane, giovani vecchi Parlami d'amore che domani sarò a pezzi non mi scappano da casa Oggi ti gestro con la macchina del tempo ho visto un attimo miei amici per la pelle Fate il campionato si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Kom te, come se fossero te Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Het ritme van zon do do do.